Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Oostwolde in Gelderland is een man om het leven gekomen... toen hij onder een omgevallen hoogwerker terecht kwam. Bij het ongeluk raakten zeker tien mensen gewond. Acht van hen zijn kinderen. Het jongste slachtoffer is vier jaar oud. Twee gewonden zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zaten in het bakje van de hoogwerker toen die kantelde. Ook op de grond zijn mensen gewond geraakt. Ze zijn met traumahelikopters en ambulances... naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Op het terrein was een oldtimer-show aan de gang. De zeven laatste kisten met resten van slachtoffers van vlucht MH17 zijn vanaf vliegbasis Eindhoven op weg gegaan naar Hilversum. Voordat de lijkwagens vertrokken was er nog een ceremoniële bijeenkomst in een hangar waar 327 nabestaanden bij waren. Over een paar weken komt nog een vliegtuig aan met wrakstukken van het ramtoestel en bagage van slachtoffers. In Zevenaar zijn 24 woningen ontruimd nadat vuurwerk en lichte explosieven waren gevonden in een woonhuis. Ook een supermarkt en een horecagelegenheid zijn ontruimd. De politie vond de explosieven toen ze een man aanhielden die verdacht werd van diefstal. Toen hij zich niet kon legitimeren ging de agenten naar zijn huis en ontdekten de explosieven. De omgeving is afgezet. Rabijn Eliezer Berland, die in Israël wordt verdacht van ontucht met minderjarige meisjes, vertrekt mogelijk naar België. Hij wilde aanvankelijk met zijn 200 volgelingen in een leegstandpand in het Gelderse Oldebroek gaan wonen, maar dat zou te klein zijn en in te slechte staat verkeren. Daarop heeft Berland laten weten dat hij vanavond mogelijk naar België vertrekt. De Rabijn en zijn orthodox-Joodse volgelingen verbleven de afgelopen tijd in Vlissingen, Amsterdam en op Texel. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking langzaam toe. Laat in de avond valt in het zuiden wat motregen.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 Zijn hun huizen kwijt, slapen buiten op straat. Er is dringend behoefte aan voedsel, drinkwater, onderdak en medische zorg. De mensen in Nepal hebben uw steun nu nodig. Help Nepal en geef op Giro 555. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Emerald en A Night Like This. Hiervoor hoorde u Simply Red. En zij hadden het over de Stars. We gaan verder met een plaatje hier bij ZFM. Goedemiddag, tweede uur. Met Jan Smit en Zing, Lach en Leef je uit.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 voor jou, voor jou te laat. Dacht jij aan mij, toen ik je belde en je vroeg, kom weer terug. Ik hou nog steeds van jou, nu heb jij het zwaar. De rollen zijn nu omgedraaid, het is voor jou, voor jou te laat. Je bent me nu voor altijd, altijd kwijt. zegt te laat. Toen laat me nou maar gaan. Het is beter, het is beter voor ons twee. Ga nou niet huilen. Nee, laat me nou maar gaan. Ik blijf alleen, liever alleen. in het krijt. Je bent me nu voor altijd, altijd kwijt. Laat mij alleen, ik wil niet meer zo leven als voorheen. Ik voel me nu bevrijd, ik blijf alleen. Laat mij alleen, ik blijf alleen. Je bent me nu voor altijd, altijd kwijt. hier bij eh, ZFM. Entertainment for You alweer het tweede uur, 25 eh, minuten over de klokjes van 6 eh, alweer. En ja, we gaan een plaatje draaien van Lou Bega en Mambo Number 5. Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.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 It's hard to get by just upon a smile, dear. Oh, baby, baby, it's a wide world. I'll always remember you like a child wanna see you sad, girl. was Maxi Priest en Baby, It's a Wild World. Daarvoor hoorde je eh, Lou Bega en Mambo Number 5. Goedemiddag, tweede uur. En uh, entertainer voor jou natuurlijk. Ja, 32 eh, minuutjes over de klokken van 6. En we gaan verder met Mike en Colin. En hun hebben het over een lieveling voor mij. Come da poca picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Papa l'americano. zo zijn we dan weer bijna aan het eind van de tweede uur gekomen van... Uh, van nou, ja, ja, ja, ik ben even, even eh, ik ja, ik ben alles kwijt. Nou ja, we gaan verder eh, met Het Goede Doel en Vriendschap. grand. dan Het Goede Doel en Vriendschap. Daarvoor hoorde u natuurlijk ook eh, Toto en Pink met Rush en Just Give Me A Reason. Ja, zo zijn we een beetje aan het einde gekomen van het eh, tweede uur van het programma.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 En eh, ja, we zijn eh, weer aan het eind gekomen van Entertainer for You. Hier bij ZFM. Ik zou zeggen, in ieder geval eh, bedankt voor het luisteren. Ik had het gezellig en ik hoop u ook. En eh, ja, alle klachten zijn natuurlijk welkom.